ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland eh, loopt het vast op de A2 natuurlijk vanuit Amsterdam naar Utrecht. Tussen eh, Amstel Business Park en Vinkenveen heb je drie kwartier vertraging over 8 kilometer. Eh, gekantelde vrachtwagen zorgt ervoor dat er nog steeds drie rijstroken dicht zijn. Omrijders komen dan in de file terecht op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Tussen Battenverdorp en de Bijlmermeer heb je bijna een uur vertraging. En op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein doe je er 25 minuten langer over.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 Erik van K. liet de slachtoffers tegen betaling misbruiken... soms zelfs door hun eigen ouders, zegt de rechtbank. Bij een aanval op een dorp in Nigeria zijn zeker 162 doden gevallen. Dat meldt het Rode Kruis aan persbureau EFP. In het westen van Nigeria is het al lang onrustig. In een woning in Rotterdam is gisteravond een man van 19 neergeschoten. Hij overleed in het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk of het gaat om een misdrijf of een ongeluk. Twee Rotterdammers van 20 zitten vast. Het weer vanavond en vannacht is het overal droog...